Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie van New York heeft iemand in beeld die mogelijk betrokken was bij de schietpartij in de metro. Er wordt gezocht naar een 62-jarige man. De politie kwam hem op het spoor via een busje dat hij huurde voor het schietincident. Gisteren liet iemand tijdens de ochtendspits een rookbom afgaan op een metroperron. Volgens de politie schoot diegene 33 keer om zich heen. 10 mensen werden neergeschoten en 29 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is niemand in levensgevaar. De Amerikaanse president Biden beschuldigt Rusland voor het eerst van het plegen van genocide in Oekraïne. Volgens Biden stapelt het bewijsmateriaal voor genocide zich op. Hij meent dat het steeds duidelijker wordt dat Poetin het idee om Oekraïens te kunnen zijn probeert uit te roeien. Eerder beschuldigde president Zelensky de Russische troepen van genocide. Ook de Britse premier Johnson nam het woord in de mond... na de ontdekking van honderden burgerdoden in Butsja. Oekraïne wil de gevangen genomen vriend van president Poetin ruilen voor krijgsgevangenen. President Zelensky zegt dat te overwegen. De Oekraïense politicus en zakenman Viktor Medvedchuk werd gisteren opgepakt door de Veiligheidsdienst. Hij is de leider van de grootste oppositiepartij van Oekraïne... en Poetin zou de peetalm van zijn dochter zijn. Medvedchuk zat in huisarrest voor het financieren van pro-Russische separatisten... maar verdween spoorloos vlak na de Russische invasie. Het aantal verkeersdoden was het afgelopen jaar het laagst sinds 2015. Volgens het CBS kwamen afgelopen jaar 582 mensen om in het verkeer, 28 minder dan in 2020. De daling is mogelijk te verklaren doordat het minder druk was op de weg vanwege de pandemie. En ook overheidscampagnes kunnen een rol spelen, zegt het CBS. De helft van de verkeersdoden vorig jaar was 60 jaar of ouder. De meeste doden vielen in Gelderland en Zuid-Holland.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 used to do her. Uh, al maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg.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 Ze komt van weet alles van finance. Ze heeft een super fine ass en ik loof dat. Ja, ze spreekt vier talen, drinkt martini, saus, water en alleen haar ogen zijn al Kama Sutra. Wat moet ik doen, snow. And now I'm having fun, baby.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 So make it try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Ruala, yeah, Ruala. Make you dance like Ruala, yeah, Ruala. Make you dance like Ruala, yeah. cannot kill myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like a salad, so far my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh. happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, oh. not the finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Oh, we could try to enjoy. Se kata kata wuru wuru not the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy.